De Eindhovense corporaties zeggen dat ze nog geen cent gekregen hebben om de achterstandswijken te verbeteren en dat ze geen vertrouwen hebben in de aanpak van Van der Laan. Ze noemen de financieringsregeling slecht omdat het geld moet komen van andere corporaties die zelf geen vogelaarwijken hebben. Van der Laan wijst er in een reactie op dat de sector zelf niet op één lijn zit. Hij praat met Brussel over de manier waarop de financiering nu precies moet worden geregeld. Van der Laan verwacht dat daarover volgende week knopen worden doorgehakt. Apothekers krijgen voorlopig geen hogere vergoeding per verstrekt medicijn. De Nederlandse Zorgautoriteit NZA ziet geen reden voor een verhoging van de tarieven voor dit jaar. Apothekers krijgen nu 7,30 euro per recept en ze willen dat dat naar 9,70 euro gaat. Die verhoging zou nodig zijn omdat uit cijfers van een onderzoeksbureau blijkt dat veel apothekers beneden het norminkomen van 108.000 euro per jaar zitten. De NZA interpreteert de onderzoekscijfers anders en zegt dat veel apothekers dit jaar juist ruim boven het norminkomen zitten. Aan het eind van het jaar maakt de NZA de receptvergoeding voor volgend jaar bekend. Met de opening vandaag van een nieuw geboortecentrum hoopt Rotterdam de hoge babysterfte terug te dringen. In Rotterdam overlijden per jaar 100 van de 9000 baby's. Het geboortecentrum Sophia is gebouwd op het dak van het Erasmus MC en richt zich vooral op vrouwen uit achterstandswijken en migranten. Die hebben vaker complicaties en maken minder gebruik van kraamzorg. In het centrum worden de vrouwen in een huiselijke omgeving begeleid door hun eigen verloskundige. Als het misgaat worden de gynaecologen van het ziekenhuis ingeschakeld. Voetballer Giovanni van Bronckhorst verricht vanmiddag de officiële opening. Maandag kunnen de eerste vrouwen er terecht. Het weer, vooral in het zuiden wat regen, later van het noorden uit droog en af en toe zon.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 Oh, I promise you can to give so much more than I get.